Dat concludeert de inspectie voor de gezondheidszorg na een onderzoek in 90 ziekenhuizen. Volgens de inspectie is de situatie ten opzichte van 2007 verbeterd. Maar nog steeds worden gevallen van kindermishandeling door personeel van de spoedeisende hulp niet herkend. Er moet nog veel gedaan worden aan de scholing van medewerkers van de afdelingen spoedeisende hulp. Een aantal meldingen van kindermishandeling vanuit ziekenhuizen nam de afgelopen jaren toe van 216 in 2003 tot 1300 tot nu toe dit jaar. Levens- en wasmiddelenconcern Unilever heeft de winst in het derde kwartaal fors zien dalen. De winst kwam uit op 1,1 miljard euro en dat is 35% lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar. De omzet daalde met 2%. De winst daalde onder meer doordat Unilever meer uitgaf aan reclame om nieuwe producten in de markt te zetten. Topman Polman zegt dat de marktomstandigheden uitdagend blijven. De Verenigde Naties gaan in Afghanistan om veiligheidsredenen tijdelijk buitenlands personeel verplaatsen. Het gaat om 600 van ongeveer 1100 internationale medewerkers. Ze worden naar veilige plaatsen binnen en buiten Afghanistan gebracht. De stap volgt op een aanslag van de Taliban in de hoofdstad Kabul eind vorige maand... waarbij vijf buitenlandse VN-functionarissen om het leven kwamen. In Badhoeverdorp heeft de explosieve opruimingsdienst bij een bankfiliaal gasflessen onschadelijk gemaakt. De ontsteking is eruit gehaald en de ruimte waarin een pinautomaat staat wordt ontlucht. De ruimte zat vol met gas. Vanochtend vroeg werden de gasflessen aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat ze bedoeld waren om de pinautomaat te kraken. De omgeving van de bank in Badhoeverdorp werd afgezet en de omgeving werd geëvacueerd. Het weer wolkenvelden en van tijd tot tijd regen, het meest langs de kust. Het wordt 10 graden. De wind waait eerst uit zuidelijke richting en is matig.